En om te zorgen dat zo min mogelijk bedrijven onderuit gaan... komt het kabinet met 4 miljard euro steungeld, legt verslaggever Roel Bolsius uit. Het is een uitzonderlijke tijd, dus is er een uitzonderlijk eh, vangnet nodig... zei eh, minister Erik Wiebes van Economische Zaken. We moeten niet gaan versoberen nu. En de zwaarst getroffen bedrijven die krijgen een extra eh, tegemoetkoming in hun vaste lasten... om de energie en de huur bijvoorbeeld te betalen. Een deel van het steungeld wordt ook gebruikt voor mensen die wel in een probleem zitten, maar niet in aanmerking komen voor een van de bestaande potjes. Het gaat dan bijvoorbeeld om ZZP'ers die opdrachten zien verdwijnen of werknemers die inkomsten mislopen omdat ze in quarantaine zitten. De oudbaas van ING wordt toch vervolgd. Die bank hield witwassen en fraude niet goed genoeg in de gaten. Kreeg daarvoor al een boete van 775 miljoen euro. En nu zegt het gerechtshof dat oud-topman Ralf Hamers ook zelf vervolgd moet worden. De eigenaar van meerdere Poolse supermarkten is erg geschrokken van de explosie vanochtend vroeg in Beverwijk ontplofte de boel. Gisteren gebeurde dat ook al bij een andere supermarkt van hem in Aalsmeer. Toen was hij al behoorlijk van slag. Ja, het deed me heel erg verdriet. En ik ben nu nog steeds boos en in schok. En ja, ik heb eigenlijk gewoon geen woorden voor van eh, hoe ik me op dit moment voel. Ook bij een Poolse zaak in Heeswijk-Dinter in Brabant was gisteren een explosie. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. En zoek je nog een synthesizer of een gitaar? Deze Nederlandse DJ en componist heeft er een paar over. XL gooit een hoop van zijn apparatuur op een veiling. Zo'n 200 synthesizers, gitaren, samplers en mixers. Hij zegt dat hij 40 jaar lang alles bewaarde, maar dat het spul de laatste tijd vooral in de weg staat. Hij gebruikt het toch niet meer. Het weer dan nog, de mist wil maar niet weg en het is ook niet warmer dan een graad of 3.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 dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Volgens het RIVM veroorzaakt heropening van de horeca en culturele instellingen... op termijn 800 extra ziekenhuisopnames van coronapatiënten... en 140 mensen extra op de IC. Dat is volgens RIVM-directeur Van Dissel de reden dat het kabinet is geadviseerd... de coronaregels niet te versoepelen. Ziekenhuizen en verpleeghuizen hebben steeds meer last van agressie van familieleden die coronapatiënten bezoeken. En ze dreigen de deuren voor bezoek te sluiten als dit niet beter wordt. En boswachters maken zich zorgen over de gele bieslelie. Die verdrijft andere plantensoorten en bloemen. De plant uit het buitenland komt op steeds meer plaatsen in Nederland voor. Het weer nog. Op de meeste plekken is het droog. Alleen in het zuidwesten en westen valt wat regen. Het wordt vanmiddag hooguit 3 graden.